Drie uur. Dit is Jeroen Tjepkema bij het NOS Journaal. Het Griekse parlement heeft met kleine meerderheid ingestemd... met de naam voor het buurland Noord-Macedonië, voorheen Macedonië. De landen hebben al jaren ruzie over de naam Macedonië. Griekenland vindt dat alleen de Griekse noordelijke regio zo mag heten. Daarom nam Macedonië de naam Noord-Macedonië aan... maar daar moesten de Grieken dus nog wel mee instemmen. Vicepremier Di Maio van Italië wil dat de Nederlandse ambassadeur in Rome tekst en uitleg komt geven over de Sea-Watch 3. Dat schip vaart onder Nederlandse vlag en ligt nu met 47 migranten aan boord voor de kust van Sicilië. Op Facebook zegt Di Maio dat het schip medische hulp krijgt als dat nodig is, maar dat het beter kan doorvaren naar Marseille. Italië wil de migranten niet opnemen en wil dat Nederland actie onderneemt. 26 boeren en maatschappelijke organisaties uit heel Europa tekenden vandaag een verklaring tegen vrijhandelsverdragen. Ze willen af van de vrije markt voor agrarische en dierlijke producten. Die verzwakt de positie van boeren wereldwijd en geeft meer macht aan multinationals, stellen ze. De actievoerende boeren uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg demonstreren vandaag met tractoren aan de Belgisch-Duitse grens. Vanuit Nederland doen onder andere de Nederlandse Akkerbouwvakbond... de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en Milieudefensie mee. De geplande prostitutiezone in de Utrechtse wijk Overvecht komt er, dat zegt de gemeente... in reactie op een brief van boze buurtbewoners. Die kwamen met een petitie tegen de tippelzone omdat ze bang zijn dat de overlast toeneemt... en het imago van de wijk verder verslechtert. Volgens de gemeente Utrecht zijn de zorgen bekend... maar moet transparante en veilige raamprostitutie in Utrecht ook mogelijk zijn. Zes jaar geleden verdween de raamprostitutie in Utrecht. Het weer in de loop van de middag valt vanuit het westen eerst sneeuw, wat later overgaat.